Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 150 leerlingen van twee Turkse basisscholen in Amsterdam... zijn op de eerste schooldag niet komen opdagen. De scholen worden in verband gebracht met de Gulen-beweging. Vermoed wordt dat de ouders hun kinderen hebben thuisgehouden... vanwege de grimmige sfeer tussen aanhangers van president Erdogan... en die van geestelijk leider Gulen sinds de mislukte staatsgreep in Turkije. Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat bestaande medicijnen mogelijk werken tegen het Zika-virus. Het gaat onder meer om een medicijn tegen lintwormen. De wetenschappers hebben chemische verbindingen gevonden die de vermenigvuldiging van het Zika-virus kunnen stoppen. Ze ontdekten ook middelen die beschadiging van de hersencellen van het ongeboren kind tegenhouden. Bert van Oostveen is vanaf 1 september geen directeur betaald voetbal meer bij de KNVB. Hij blijft wel bij de voetbalbond, maar hij krijgt andere taken. Er was de laatste jaren veel kritiek op van Oostveen vanwege de perikelen rond het Nederlands elftal. Met name over de aanstelling van een nieuwe bondscoach na het vertrek van Louis van Gaal in 2014. Een man van 51 uit Geldrop, die zijn dochter 2,5 jaar lang misbruikte, is veroordeeld tot drie jaar cel. Het licht autistische meisje was 12 toen het misbruik begon. Volgens de rechtbank heeft de man het leven van zijn dochter bijna onherstelbaar beschadigd. De man bleef ook tijdens de rechtszaak ontkennen dat hij zijn dochter heeft misbruikt. In China is een man opgepakt die minstens elf vrouwen zou hebben verkracht en vermoord. De moorden waren tussen 1988 en 2002. De man had het voorzien op vrouwen met rode kleren. Hij volgde hen naar huis waar hij hen misbruikte en om het leven bracht. De man zou een bekentenis hebben afgelegd. Albert Verlinde, die vorige week afscheid nam van RTL Boulevard... gaat een nieuwe talkshow presenteren op RTL. RTL Live wordt vanaf 3 oktober dagelijks uitgezonden om 5 uur middags. Verlinde gaat de show afwisselend met Angela Groothuizen presenteren. Het weer. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen flinke periode met zon. In het noorden wordt het dan 21 graden. In het westen van Brabant loopt het kwik op naar 24 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 naar Apeldoorn vanuit Amsterdam tussen Eembrugge en Barneveld. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Beverwijk. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikje de Ambacht en Sliedrecht.